12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt... geeft woensdag weer een persconferentie. Zijn volgens het onderzoeksteam ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek. Meer wil het Openbaar Ministerie er nog niet over kwijt. Voorafgaand aan de persconferentie worden nabestaanden ingelicht op een besloten bijeenkomst. Het internationale onderzoeksteam concludeerde eerder dat het toestel van Malaysia Airlines is neergehaald met een Russische boekraket. Nederland stelde Rusland daarom vorig jaar mei al aansprakelijk. Een politieagent van de eenheid Zeeland-West-Brabant wordt beveiligd omdat hij met de dood is bedreigd. Volgens Omroep Brabant zijn de afgelopen week meerdere mensen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de bedreiging. Mogelijk wordt de agent bedreigd vanwege een drugsonderzoek bij een pand in Bergen-op-Zoom. Het afschaffen van reclame op de publieke tv-zenders tot 8 uur s avonds kost volgens de ster veel meer dan gedacht. De organisatie die de reclamezendtijd verkoopt... denkt dat het tot 90 miljoen euro gaat kosten. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen euro genoemd. Minister Slop wil daarvan maar een deel compenseren. De ster heeft de minister in een brief nu gevraagd af te zien van het plan. Een man in Argentinië die als baby door de geheime dienst bij zijn ouders werd weggehaald... is na 42 jaar herenigd met zijn biologische familie. De ouders van Javier Daru verdwenen in 1977... Hun verdwijning werd nooit opgehelderd. Waarschijnlijk zijn ze slachtoffer geworden van de Argentijnse dictatuur. Daru kon met zijn biologische familie worden herenigd... dankzij de grootmoeders van het Plaza de Mayo. Deze mensenrechtenorganisatie zoekt naar kinderen... die door het regime bij hun ouders zijn weggehaald. Tot nu toe is dat 130 keer gelukt. Het weer zwaar bewolkt. In het zuiden en oosten nog wat regen. Vanmiddag grotendeels droog en wat vaker zon. 21 tot 25 graden wordt het. Vanavond en vannacht trekken een paar stevige regen- en onweersbuien over het land. Morgenochtend trekken die buien weer weg, klaart het op.